Goedemiddag, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De zoektocht naar een nieuw kabinet is nu echt begonnen. Ronald Plasterk is de nieuwe verkenner en ontvangt vandaag de vier fractievoorzitters van de grootste partijen. Vooral het gesprek met Pieter Omtzigt wordt interessant, denkt politiek verslaggever Albert Bos. Dit wordt de eerste keer dat hij nu echt hom of kuit moet gaan geven. Hij moet kleur gaan bekennen. Is hij bereid om met Wilders in een kabinet te gaan zitten? Maar eigenlijk vooral is hij nu eerst bereid om met Wilders op tafel te gaan en te onderhandelen. Duizenden deelscooters in ons land krijgen een alcoholbeveiliging. Gebruikers die in het weekend een scooter van het merk Check willen pakken... moeten eerst een video kijken over de gevolgen van rijden onder invloed. En ook kunnen ze de app voor het stappen zelf blokkeren... om te voorkomen dat ze later toch overmoedig zo'n ding pakken en wegscheuren. Er is een hoop mis met online advertenties voor puppies. Dat heeft een dierenwelzijnsorganisatie onderzocht. Volgens die club worden veel jonge honden illegaal geïmporteerd uit onder meer Oost-Europa. Vervolgens worden ze dan aangeboden op plekken zoals Marktplaats. Let dus op of je niet zomaar illegaal geïmporteerde hondjes koopt, waarschuwt de organisatie. En de gemeente Amsterdam mag iets doen aan alle Nutella-winkels, kaasmusea en wafelshops in het centrum. De stad probeert die toeristenzaakjes sinds een paar jaar te weren. De hoogste rechter heeft nu gezegd dat dat terecht is. Goed nieuws voor deze vrouw. Zij was er wel klaar mee. Vooral de laatste twee jaar worden we gewoon ja, echt vergeven van de, eh, van de goedkope eh, rommelwinkels. Van, eh, ja, vooral die wafelwinkels met die ijs-ellende en die grote Nutella-potten in in de etalages. Die komen mij echt wel de neus uit, kan ik zeggen hoor. De gemeente heeft voor meerdere winkelpanden de vergunning veranderd om er iets aan te doen. En de rechter is het daar dus mee eens. Het weer nog best vaak droog en soms ook opklaringen met zon. Maar tussendoor zijn er ook winterse buien met hagel of natte sneeuw. Het is 2 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate.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 En ik ga door met The Earth Song van Michael Jackson. yours and mine. Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weary? you're on the sun. koffie inloop in de blauwe tram. Naast de koffie vindt u bij onze inloop warmte en gezelligheid van buurtbewoners. Wees welkom, kom gezellig eens langs en voel u thuis. De kosten bedragen 2 euro voor twee kopjes koffie en wat lekkers. Komt u voor de eerste keer, dan kunt u gratis aanschuiven. Elke woensdag van 10 tot 12 uur. En de locatie? De blauwe tram. Fantasy. Earth, Wind en Fire. Traveling Wilburys was een gelegenheidsband die in 1988 ontstond op initiatief van voormalige Beatle George Harrison.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 The purple haze. just glad to be here, happy to feel alive. And it don't matter if you're by my side. I'm satisfied. Well, it's all. She looks straight up at me. The reproach in her eyes is imagined. But the pain that I feel is real. She jumps down and her tail is swishing like a feather under your nose. And then you wake up and you're bleary eyed. I say, I'm sorry, I can see you've cried. You look frail as you stand before me. Then you curse a chair. And the dog, bless her heart, licks my fingers. But she jerks every time you swear. I feel sick, and my hands are shaking. This is how all our fights say you've had it And you say screw you I say I love you And I know it's true You're not the man you should have been I let you down somehow Not the one could have been. I can be that woman. But I can be that woman now. You're confused when you turn to face me. Is it true? Or is she drunk? But it's clear how far I've sunk. And the is the first to feel it. There's a shimmer of hope in your eyes. You can't believe it, but you're close to tears. Oh, but I'm sorry for the way kid Het waren ABBA met I Can't Be That Woman. Bij Overveen is het bezoekerscentrum de Kennemerduinen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Hier kunt u informatie krijgen over de duinen en de bosgebieden en de landgoederen die het park aan de oostkant omzomen. Het NPZK organiseert in samenwerking met het bezoekerscentrum talrijke activiteiten, excursies en verjaardagspartijtjes in de buitenlucht, voor jong en oud.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 Doe Eddy is een Amerikaanse gitarist. Hij brak einde jaren 50 in de Verenigde Staten door met een aantal instrumentale rock'n'roll hits... en wordt sindsdien beschouwd als een belangrijke grondlegger van het twanky gitaargeluid. Een stijl waarbij vooral losse noten op een lage snaren van de elektrische gitaar worden gespeeld voorzien van nadrukkelijke galm, vibrato, tremolo en buiging van de snaren. Aan het begin van de jaren 60 was Duane Eddy een van de populairste artiesten van Amerika. Gedurende zijn carrière werden over de hele wereld meer dan 100 miljoen geluidsdragers van hem verkocht. In 1994 eerde de Amerikaanse muziekindustrie hem door hem op te nemen in de Rock and Roll Hall of Fame. Volgens het instituut geldt hij zelfs als de succesvolste instrumentalist in de geschiedenis van de rockmuziek. Eddy scoorde in de Verenigde Staten 15 top 40 hits, maar nooit een nummer 1 hit. Hier is Eddy met The Ballad of Paladin. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. in de week is het jeugdhonk geopend voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De muziek staat altijd aan, net als de Playstation. Wij zorgen voor wat lekkers en gezonds om te snacken en hebben genoeg plekjes om te chillen. Ook organiseren we eens in de zoveel tijd poker- en beautyavonden. Speciaal voor onze jongens of meisjes. Voel je welkom om langs te komen. Iedere woensdagavond van 6 tot 9 uur en iedere vrijdagavond van half 8 tot half 11. Pluspunt Noord. De ingang is via de tuin aan de achterzijde. De deelneming is gratis. Tijdens het jeukhonk bieden we verschillende activiteiten aan. En gewoon lekker chillen met z'n allen. En wil je weten wat er te doen is? Volg dan onze Facebookpagina.